Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Drie van de vier motoren van het cruiseschip dat voor de Noorse kust gestrand is... werken weer, melden Noorse media. Het cruiseschip Sky vaart nu naar de stad Molde. De Sky met aan boord 1300 mensen belandde zaterdagmiddag in een zware westerstorm... waarna alle motoren uitvielen. Het schip dreef af naar de Noorse kust... en inmiddels zijn 200 cruisegangers geëvacueerd. Dat gebeurde met een helikopter. Ook negen opvarenden van een vrachtschip dat door de stormende problemen kwam... zijn inmiddels allemaal van boord gehaald. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat heeft de politie waterkanonnen ingezet... om een demonstratie van jonge leerkrachten uiteen te drijven. Ze hadden zich verzameld voor het parlementsgebouw... en protesteerden voor betere salarissen en pensioenen. Toen ze bij het parlement wilden overnachten... om vandaag een nog grotere demonstratie te houden... kwam de mobiele eenheid in actie met waterkanonnen. Veel jonge leraren in Marokko worden ingehuurd op tijdelijke contracten... tegen een laag salaris en zonder pensioenregeling. In Maastricht is een stuk van de stadsmuur langs de Sint-Pieterskade ingestort. De stenen vielen in een naastgelegen vijver. Niemand raakte gewond. Hulpdiensten hebben de omgeving afgezet. De stevigheid van de rest van de muur wordt nu onderzocht. Wat de instorting heeft veroorzaakt is niet bekend. En een kapotte roltrap bij het metrostation bij Disneyland Parijs zorgde gisteravond korte tijd voor paniek onder bezoekers. De geluiden deden denken aan ontploffingen en geweerschoten. Attracties, winkels en restaurants sloten hun deuren. Mensen moesten binnenblijven. In de massahysterie waar volgens de Franse autoriteiten even sprake van was... zijn enkele mensen gewond geraakt. Maar het ging dus om een kapotte roltrap. Van een bedreigende situatie was volgens de autoriteiten geen sprake. En dan het weer. Vanochtend kan het mistig zijn. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 9 graden in het noorden... tot 12 graden in het zuiden. Er waait een matige westelijke wind.